Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Een recordaantal 65-plussers belanden vorig jaar op de spoedeisende hulp na een val. Het ging naar schatting om zo'n 300 ouderen per dag, blijkt uit cijfers van Veiligheid NL. Tweederde van de ouderen die op de spoedeisende hulp terechtkomt is vrouw. Na de overgang neemt de kans op botontkalking bij vrouwen toe, waardoor ze sneller iets kunnen breken. Het letsel bij ouderen neemt ook toe doordat mensen steeds ouder worden. De parlementsverkiezingen in Moldavië zijn gewonnen door de pro-Europese partij van president Sandu. Het is tot het laatste moment spannend of de partij de absolute meerderheid behoudt in het parlement. Na het tellen van bijna alle stemmen staat de partij op 49,9 procent. De tweede partij is het pro-Russische patriotische blok met 24 procent. De verkiezingen in Moldavië worden beschouwd als een keuze tussen Europa en Moskou. Bij verschillende luchthavens in Noorwegen zijn vliegtuigen gisteren korte tijd omgeleid of geannuleerd. Dat gebeurde nadat er opnieuw drones in het luchtruim waren gezien. De afgelopen week kampt het vliegverkeer in Noorwegen en Denemarken met vertraging en annulering door drones. Europa vermoedt dat Rusland erachter zit. In de Amerikaanse staat Michigan heeft een man een kerk aangevallen en daarbij zeker vier mensen gedood. De dader ramde met een auto de ingang van de kerk en opende het vuur op honderden gelovigen. Ook brak brand uit in de kerk. Die is waarschijnlijk aangestoken door de dader. Hij werd uiteindelijk doodgeschoten door de politie. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving adviseert mensen meer tijd in te plannen waarop even niets hoeft. Dat moet de mentale druk van Nederlanders doen afnemen. De Raad zegt dat de samenleving is doorgeschoten met prestatiedruk en individualisme. Mentale problemen kosten de samenleving jaarlijks 18 miljard euro.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 baby. Your sex appeal. Make it deep, yeah.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 afgelopen week kampt het vliegverkeer in Noorwegen en Denemarken met vertraging en annulering door drones. Een recordaantal 65-plussers belanden vorig jaar op de spoedeisende hulp na een val. Het ging naar schatting om zo'n 300 ouderen per dag, blijkt uit cijfers van Veiligheid NL. Het letsel bij ouderen neemt onder meer toe doordat mensen steeds ouder worden. Het weer. Vanochtend kan het mistig zijn. Verder zon en wolken bij 17 tot 20 graden. Dit is ZFM. van Zandvoort. Dit is ZFM.